Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag zijn gisteravond 205 pro-Palestijnse betogers opgepakt. Ze voerden actie op het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. De politie spreekt van een grimmige sfeer en van grensoverschrijdende acties. De betogers waren eerder al door de ME weggestuurd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De premier van Marokko zegt dat zijn regering in wil gaan op de zorgen van demonstranten die al dagenlang actie voeren. Sinds afgelopen weekend protesteren duizenden jongeren in Marokko. Ze willen een einde aan corruptie en hervormingen in het onderwijs en in de zorg. De protesten liepen meerdere keren uit de hand. Er vielen drie doden en honderden gewonden. Al duizend betogers zouden zijn opgepakt. De premier zegt dat gesprekken de enige manier zijn om de problemen aan te pakken. Na stemmingen over tientallen moties is de Tweede Kamer met verkiezingsreces gegaan. De komende weken wordt er niet vergaderd omdat de Kamerleden campagne gaan voeren. Op de laatste vergaderdag werden meer dan 50 voorstellen in stemming gebracht... waarmee de partijen willen laten zien waarvoor ze staan. Wat er van de aangenomen moties terechtkomt is maar de vraag... want over een maand is er een nieuwe Tweede Kamer. Luxemburg maakt zich op voor de troonswisseling. Om tien uur doet groothertog Henri officieel afstand van de troon. En een uur later wordt zijn zoon Guillaume in het parlement als staatshoofd beëdigd. Henri is 70 jaar en was 25 jaar groothertog. Zijn regeerperiode was voor Luxemburgse begrip rommelig. Zo bleek zijn vrouw, een flamboyante Cubaanse, niet overweg te kunnen met zijn wat stijve moeder. Ook zou er aan het hof een angstcultuur heersen. In 2008 weigerde Henri een wetsvoorstel te tekenen over de legalisering van euthanasie. Dat leidde tot een grondwetswijziging die zijn macht inperkte. Het weer. In de loop van de nacht kan er wat lichte regen vallen. Minima tussen 7 en 11 graden.